Dik met het NOS Journaal. De brandweerkorpsen rond Moerdijk zijn kwaad dat hun mening niet is gevraagd bij het opstellen van een evaluatierapport over de brand bij Chemiepak. Volgens de brandweer Rotterdam was de onderlinge communicatie slecht en was het Rotterdamse korps, dat gespecialiseerd is in chemische branden, daardoor pas uren later met bluswagens in Moerdijk. Maar de brandweerkorpsen rond Moerdijk spreken dat tegen. Ook zijn ze boos dat voorgestelde aanpassingen niet in het rapport zijn opgenomen. Minister Kamp voelt er niets voor kinderopvangcentra te verplichten voortaan uurtarieven te hanteren. Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV vinden een systeem met betaling per uur eerlijker en duidelijker, omdat ouders niet betalen voor tijden dat de kinderen al lang weer thuis zijn. Maar Kamp vindt dat ondernemers zelf mogen bepalen of ze uurtarieven of dagtarieven berekenen. De onderzoek naar van Philips naar corruptie in Polen richt zich ook op de rest van Oost-Europa. Het onderzoek loopt al sinds, eind, sinds vorig jaar zomer. Uit verkoopcontracten die de Poolse justitie bij Philips in Warschau in beslag heeft genomen, zou blijken dat Philips standaard 10% reserveerde voor kosten die te maken hebben met de ondertekening, zoals het wordt genoemd. Volgens de verkoopleider van Philips in Zuid-Polen waren het gewoon steekpenningen kamermeisje dat IMF-topman Strauss-Kaan beschuldigt van poging tot verkrachting wist niet wie hij was. De advocaat zegt dat ze dat pas hoorde na de aanklacht. Volgens hem zit de vrouw van 32 sinds het incident ondergedoken. Strauss-Kaan werd genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Franse socialisten. Volgens een partijgenoot is Strauss-Kaan door alle media-aandacht eigenlijk al veroordeeld. Bij de schietpartij in het Groningse Buffalo vorige maand is de omgekomen agent met zijn eigen dienstwapen gedood. De verdachte had de 48-jarige agent in Burger van dichtbij in zijn hoofd en schouder geschoten. De agent was zijn pistool verloren toen hij de verdachte probeerde te overmeesteren. Voordat de verdachte de agent neerschoot, had hij na een ruzie zijn vriendin met een brandblusser om het leven gebracht. Het weer nog half tot zwaar bewolkt. Later vanavond neemt de bewolking toe. En vannacht valt er wat regen. Morgen eerst bewolkt en hier en daar regen.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 Op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 7. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 9. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 11. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Maasdijk en knooppunt Terbrechtseplein bij elkaar 18 kilometer.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 He likes the way she looks, so he calls a little wife. Says, don't wait up for me, I'll be working late tonight. Wife hangs up the phone, bursts into tears, calls her sister up and cries, get over here. Sister tells her boyfriend, be back in a while. Boyfriend wants a beer, the store is just a mile. He leaves the motor running, he'll only be a minute. His car drives away with teenagers in it. The driver tells his buddies, got one life to live. They scream into the night, let's get it over with. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense when you're spinning round It's a big boy in the Shoney's parking lot He flies through the air, takes out the bank clock Clock strikes a light pole, transformer sparks Lines go downtown, goes dark Waitress calls the cops, says she saw it all Swears a giant alien has landed at the mall Cops ring up the mayor, says there's panic in the streets We hate to wake you up, but we can't find the chief Mayor says use your head if he ain't in his car. He's hiding from his wife down in Smokey's bar. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense. Rock from the Sun, de cd uit 1994 die Joe Diffie toen uitbracht. En u weet het, soms dan eh, vind ik het wel eens leuk om wat oudere country music te draaien in het programma Country Track. Welkom overigens bij deze uitzending weer twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. En zoals ik al zei, wat oudere country music in dit programma. Zeker in dit uur. Amazing Grace, the Maverick Choir. Amazing Grace, how sweet Melody of Unknown Source. Dus ze weten eigenlijk niet meer precies wie dit nummer ooit is geschreven heeft. Maar de Maverick Choir, een gelegenheidsformaatje met onder andere Dolly Parton, Vince Gill, Reba McIntyre. Die hebben dat nummer een keer opgenomen en die zeiden van dat lijkt me wel leuk om daar wat geld voor in te zamelen. Mee in te zamelen voor allerlei goede doelen. Nou, dat is ook gelukt hoor. Baby Likes to Rocket, The Tractors, dat is ook iets uit 1994 alweer. Baby likes like a Woogie woogie choo choo train. Steve Ripley, hij heeft het geschreven. Train. Ja, daar zat ik dan nog op te wachten, want ik wist dat dat zou komen. Als ik dan zo aan de platenkast sta en ik denk zo bij mezelf van wat zal ik nu weer eens gaan draaien, dan is het iedere keer toch weer een eh, moeilijke keuze hoor. Zoveel mooie muziek in de afgelopen jaren gemaakt, dat het steeds moeilijker wordt om te kiezen. Every Little Girl Dream, zo heet de cd die Liza Brokop uitbracht in begin jaren 90. Give me a ring sometimes. sommigen van u al zeggen, ja, de, de tijd dat country nog echt country was. Tegenwoordig is het allemaal een beetje te veel poppy. Sommige momenten ben ik het wel met u eens hoor, maar niet altijd. In this little town there is no skyscraper De cd Matters of the Heart kwam uit in 1993, de cd van Restless Heart, maar het zou toch tot 1994 eh, duren totdat ze een aantal hitjes van die cd af konden halen. In 1994 verscheen ook de cd van Darren Norwood, het was ook zijn uh, debuutalbum, gewoon onder zijn eigen naam. But I'm glad you agreed to see me once If no one's safe but mine while I've got a chance this time I won't tell just what a fool I've been There have been a lot of changes in my life And there's a long list of wrongs I make right But of all the things things I've done Hurting you is still the one Mistake that I keep making in my dreams every night But if I ever love again I know one thing for sure That if I ever love again It won't be like before Cause losing you's the price I pay today I just want to say It's my belief in what we had That finally set me free And if I ever love again I know one thing for sure That if I ever love again It won't be like before Cause losing you's the price I pay to learn It won't be like before I was losing years the price I paid To learn that love is only made to give If I Darren Norwood. Ik heb eens even op zijn eh, website gekeken, maar daar zeg ik alleen maar op staan dat hij gearresteerd was. Eh, hij eh, had met zijn trailer gereden en heeft een fout gemaakt. En ja, dat kan, dan, kan in Amerika al heel snel leiden tot arrestatie. Zeker als je je dan een klein beetje verweert tegen de politie. Dat je zegt van nee, het is niet zo. Hm, hm, hm. En dan wordt het al heel snel dat, dat je in de handboeien geslagen wordt. Nou, dat is dus die Darren Norwood ook overkomen. Ik weet niet precies wanneer, want dat kan ik dus niet terugvinden vinden op die, eh, op die website. Ik zei daarnet al van oude muziek en dan zit ik zo voor mijn platenkast en dan kom ik dit nummer weer tegen. Dat draai ik regelmatig, maar dat doe ik ook omdat ik het zo'n ontzettend mooi nummer vind. Alan Chamberlain schreef het, Colin Ray plaatst het op zijn cd Extremes, Man of My Word. I'm a man of my word, I mean what I say. My pledge is my bond That's just my way When you've made a promise To someone who's gone Well, that's when forever Seems a little too long I'm a man of my word And I made you a vow swore that I'd love you And I can't change that now They tell me I'm free To find someone new I just don't have the heart Cause I gave mine to you the last sound you heard Well, you know I kept it I'm a man It's cost me so dear Cause those words are a prison Without you here And I'll go to my grave With this torch held high I'm a man of my u nog zo'n eh, prachtig nummer laten horen wat geschreven is door Sandy Knox en Steve Rosen. Terug te vinden op de cd Read My Mind. U heeft haar stem al gehoord, de stem van Reba McIntyre. She thinks his name was John. She can account for all of the men in her past, where they are now, who they married, how Ik kan. van eh, Diamond Rio. Diamond Rio Greatest Hits, zo heette deze cd. En daar stond ook op eh, Imagine That geschreven door Derek George en John Tiro. Misschien weet u het al, Trisha Yearwood is heel lang uh, eh, backing vocaliste geweest voor Gar Brooks. En Gar Brooks had toen eigenlijk al een oogje op haar, maar hij was toen getrouwd met een andere dame op een gegeven moment heeft hij gezegd van eh, ik ga toch uh, eens weer meer voor mijn eh, kinderen leven. En daar kwam ook het een het ander. En inmiddels is hij getrouwd met die Trisha Yearwood. In Another's Eyes, the live version. In another's eyes, I'm someone who loves her enough to walk away from you And I'd never cheat And I would never lie In another's eyes Yeah wil niet veel zeggen, maar wat moet er door je heen gaan als artiest als je dit overkomt? Hè? het geschreven voor Garbrooks Brooks en Trisha Yearwood. En ik zeg het zou je overkomen dat eh, je gewoon moet stoppen omdat het publiek zo uitzinnig is dat je gewoon niet meer boven het gejuich van het publiek uit kunt komen. Nou, ik heb ze hier één keer, althans, die Gar Brooks één keer hier in eh, Nederland eh, mogen zien En het was werkelijk een feest om daarbij te kunnen zijn hoor. Maar dat heb je ook met deze dame. I begin to think I understand It's that feeling that someone is standing behind me And I turn around and there's no one there And it's the sensation that someone just whispered Yeah, I still hear your voice but you're not really here Your memory is like a ghost And my heart is in. every now and then All find myself in a crowded room on my empty bed There's a place you've touched with your love No one gets close to I can still feel you I can still feel you I can still feel you confused to think when I reach for someone new. It's like I'm touching you. I can still feel you just as close to skin every now and then. All by myself in a crowded room on my empty bed. There's a place you've touched with your love. No one gets close to. I can still feel Alan I Can Still Feel You. We zijn inmiddels aangekomen in het jaar 2000 eh, en dat was eigenlijk de tijd dat er heel veel country-artiesten ook een computer ontdekt hadden om het zomaar uit te drukken. Want er werd steeds meer muziek opgenomen en dan losgelaten op de computer en dan werd het allemaal een beetje vervormd. Dat deed Daisy Lee en Womack ook met I Hope You Dance, maar dit is het origineel. Ze doet het hier samen met de Sons of the Desert. wonder choice to sit in 这是 stamt dus uit 2000 eh, van de cd Leon Womack, I Hope You Dance, de titeltrack daarvan. Maar ik heb deze dame eigenlijk al in 1997 ontdekt en ik heb u dat misschien wel eens ooit eh, eerder verteld, maar... Eh, ik was bij de KRO in de radiostudio eh, tijdens uh, opnames van eh, KRO's Country Time. En op een gegeven moment werd dit nummer gedraaid. En toen zei ik tegen Jan de Jong van, mag ik die cd eens een keer van jou lenen? Want dat is toch zo'n mooi nummer. Dat wil ik ook wel eens een keer draaien in mijn programma's. En toen zei hij van, je moet zorgen dat jij je cd's beter kent. Want deze cd, die heb ik gewoon van jou geleend.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 last night of is dat mooi? Uh, de voel van deze Lian Womack. Fogarty, hij heeft het geschreven en Boel Woodruff zet hem op een cd, Desire Road, Almost Saturday Night. All we needed was an open road and four good wheels.